Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben op een andere auto geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie kon de wagen met de vijf verdachten meteen tegenhouden. De auto die het doelwit was van de schietpartij is nog niet gevonden. Die is richting de A16 gereden. Steeds meer Nederlanders zijn goed te spreken over koning Willem-Alexander, blijkt uit een enquête van de NOS. 73 van de Nederlanders is tevreden en dat is een stijgende trend. Een kwart van de mensen vindt zelfs dat Willem-Alexander het nu, na vijf jaar koningschap, beter doet dan zijn moeder Beatrix. Hij wordt menselijk, betrokken en meelevend genoemd. Een goede ambassadeur en voldoende modern. De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar vannacht de hand geschud. Dat gebeurde tijdens een historische ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un stak de grens over naar het zuiden en schudde daar de hand van president Moon. Kim nam Moon ook even mee naar zijn kant van de grens. In hun eerste ontmoeting zijn volgens de Zuid-Koreaanse delegatie belangrijke en openhartige besprekingen gevoerd over nucleaire ontwapening. Kardinaal de Jong, die in de Tweede Wereldoorlog herhaaldelijk protesteerde tegen de jodenvervolging, krijgt voorlopig geen onderscheiding van Yad Vashem. De huidige leider van de katholieke kerk in Nederland, kardinaal Eijk, heeft die aanvraag ingetrokken. De Israëlische Yad Vashem-onderscheiding is bedoeld voor niet-Joden... die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging hebben verzet... en daarbij grote risico's voor zichzelf hebben genomen. Over de rol van de Jong bestaat geen twijfel, maar mogelijk wist hij van pogingen van een naaste medewerker om een veroordeelde oorlogsmisdadiger van het vuurpeloton te redden. Het weer. Wolkenvelden en af en toe zon. In het westen en noorden kan wat regen vallen.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 He go, ayy, take it on me. Ayy, try craving on me. Get the eating on me, on me. She waited on me. Damn, well, try the caking on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making homie.